Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De rechter onderzoekt welke rol Nederlandse bedrijven hebben gespeeld... bij de uitbuiting van Noord-Koreaanse arbeiders in Polen. Dat schrijft Dagblad Trouw. De arbeiders bouwden schepen of onderdelen daarvan... en werden stelselmatig uitgebuit, bleek eerder uit onderzoek. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat twee Nederlandse bedrijven daarvan hebben geprofiteerd. Ze willen het Openbaar Ministerie via de rechter dwingen om de bedrijven te vervolgen. De Braziliaanse oud-voetballer Robinho wordt niet uitgeleverd aan Italië. Dat heeft het Hoge Rechtshof in Brazilië bepaald. Robinho is in Italië veroordeeld tot negen jaar cel voor een groepsverkrachting. Volgens zijn advocaten kan hij nog in beroep tegen de uitspraak... en blijft hij tot die tijd op vrije voeten. Robinho heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Canada levert geen wapens meer aan Israël. De Canadese regering heeft sinds 8 januari geen nieuwe exportvergunningen goedgekeurd... en zal dat voorlopig ook niet doen vanwege de oorlog in Gaza... die volgens Canada een ernstige schending van het humanitaire recht is. Oude vergunningen blijven nog wel van kracht. Israël is voor zijn oorlogsvoering maar voor een klein deel afhankelijk van Canada. Veruit de meeste wapens komen uit de Verenigde Staten. De wereldberoemde stoomtrein uit de Harry Potter films mag voorlopig niet meer rijden. Door een geschil over de veiligheidsvoorschriften zijn de ritten van de Zwijnstein Express opgeschort. De stoomtrein werd in 2001 gebruikt in de eerste Harry Potter film Steen der Wijze... maar rijdt al sinds 1984 door de Schotse Hooglanden. Het weer, het koelt af naar een graad of 7. De ochtend begint bewolkt, later meer zon en op de meeste plekken droog.